Van 1 uur. Christian Bonenbakker met de NOS Show. De gemeenteraad heeft daarmee ingestemd. Met een belang van meer dan 30% is Rotterdam de grootste aandeelhouder. De verkoop kan de stad zo'n 1 miljard euro opleveren. Nu hebben 53 gemeenten een belang in Eneco... maar veel daarvan willen hun aandelen verkopen... omdat het bedrijf geen netwerkbeheer meer doet. Dat is overgegaan naar Stedin. Eneco is nu een puur commercieel bedrijf dat ook in het buitenland actief is en daar hebben gemeenten minder interesse in. Toch besloot de gemeenteraad van Den Haag vorige week de aandelen niet te verkopen. Bij een flatbrand in Rotterdam is een dode gevallen. De brand woedt op de zevende verdieping van een flat in de wijk Ommoord. Een gebouw van in totaal twintig verdiepingen. Hoewel de brand in één appartement woedt, wordt uit voorzorg de hele flat ontruimd. Eerst was alleen sprake van de zesde verdieping en hoger, maar nu moeten ook de bewoners van de onderste vijf verdiepingen hun huis uit. De Rotterdamse brandweer gaat alle deuren langs om te controleren dat iedereen weg is. De honderden bewoners worden opgevangen in een cultureel centrum. Over het dodelijke slachtoffer zijn nog geen details bekend. Drie mensen die rook hadden ingeademd zijn behandeld door ambulancepersoneel. De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein wordt nu ook in Groot-Brittannië verdacht van seksuele intimidatie. De politie in Londen onderzoekt een incident uit de jaren 80. Meer details zijn niet bekendgemaakt. De beroemde 65-jarige producent ligt sinds vorige week onder vuur... omdat meerdere Amerikaanse vrouwen zeggen dat ze werden gedwongen om seks met hem te hebben. Weinstein is ontslagen door de filmmaatschappij die hij zelf heeft opgericht. Het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog. Minima tussen 8 en 11 graden. Ook overdag is het droog, maar er is wel veel bewolking. Af en toe komt de zon tevoorschijn.